Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De bezettingvakkers van een failliete thuiszorgorganisatie... hielden een deel van het gebouw sinds donderdag bezet. Ze zijn onder meer boos omdat ze tot 25% salaris moeten inleveren... als ze bij een andere zorgorganisatie worden ondergebracht. Hoewel hun eisen niet werden ingewilligd, gingen ze vanmiddag naar huis. Ze namen genoegen met de belofte van de gemeente en het ministerie... dat er een oplossing komt. De Koerdische terreurbeweging PKK legt mogelijk de wapens neer, melden Turkse media. Volgens de politieke partij van de Koerden wil PKK-leider Öcalan de gewapende strijd verruilen voor democratische politiek. Öcalan zit in de gevangenis. Hij heeft leden van de PKK gevraagd dit voorjaar bijeen te komen om te praten over het neerleggen van de wapens. Wintersporters die vandaag de Franse skiorde wilden bereiken... moeten rekening houden met enorme files. Een groot rotsblok op de doorgaande weg naar het skigebied Les Trois Vallées... heeft het wintersportverkeer rond de populaire dorpen totaal ontregeld. De Franse verkeersdienst adviseert automobilisten zelfs... om morgen pas naar het gebied te rijden... en voorlopig in of bij Grenoble, Lyon en Chambéry te blijven. De ANWB heeft het advies van de Fransen overgenomen. Schaatser Hein Otterspeer heeft op de WK Sprint de eerste 1000 meter gewonnen. Hij eindigde voor de Duitser Ile. De Rus Kulisnikov werd derde. Op de 500 meter werd Michel Mulder tweede. Hij moest Kulisnikov op die afstand voor laten gaan. De omloop het Nieuwsblad, de openingswedstrijd in het klassiekerseizoen... is net als vorig jaar gewonnen door de Brit Ian Stannard. Hij zat in een kopgroep met drie renners van Quickstep... onder wie Tom Bonen en Nicky Terpstra. Maar ondanks het feit dat Stennard tegen drie man moest rijden... wist hij in de laatste kilometers iedereen van zich af te schudden.